Een voorspoedige start. Freddy Fontijn met het NOS met wat hij noemt de bevrijding van hun stad. Hij zegt dat met het vertrek van de rebellen geschiedenis wordt geschreven. Assad maakt een vergelijking met het einde van de Tweede Wereldoorlog en de val van de Sovjet-Unie. Vandaag is begonnen met de evacuatie van ongeveer 5000 rebellen en hun familieleden uit Oost-Aleppo. De stad is daarmee weer helemaal in handen van het Syrische regime. De evacuatie lijkt tot nu toe kalm te verlopen. Het Rode Kruis is begonnen met de behandeling van gewonde inwoners. Op de lichamen van mensen die omkwamen bij de crash van een toestel van Egypt Air in mei dit jaar zijn resten van explosieven gevonden. Het lijkt er dus op dat het vliegtuig is neergestort door een aanslag. Het toestel was op weg van Parijs naar Cairo. Alle inzittenden kwamen om. Egypte start nu een strafrechtelijk onderzoek. Parijs had dat al gedaan. Er is geen gevaar voor de continuïteit bij de Belastingdienst, dat heeft staatssecretaris Wiebes gezegd. Volgens de Vereniging van Hogere Ambtenaren leidt de vertrekregeling tot een leegloop bij de Belastingdienst en daardoor kan het werk volgens de vakbond in gevaar komen. Van de 30.000 medewerkers zouden er 7.000 vertrekken. Maar Wiebes raamt het aantal vertrekkers op 3.500. De nabestaanden van Mitch Enriquez vinden de disciplinaire straffen die vier van de vijf betrokken agenten hebben gekregen te licht. Twee van de agenten krijgen voorwaardelijk ontslag, twee anderen een schriftelijke berisping. Ze worden verdacht van mishandeling met de dood tot gevolg. De disciplinaire straffen staan los van de strafrechtelijke vervolging van twee van de agenten. Het weer. Vannacht kan mist ontstaan, vooral in het noorden. Het koelt af tot dicht bij het vriespunt. Morgen lost de mist langzaam op, maar er kan wel lage bewolking hangen. In de middag schijnt de zon van tijd tot tijd. Dan wordt het rond de 7 graden. In het weekeinde is er vaak veel bewolking en kan lokaal wat regen vallen. Dit was het NOS Show. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de Randstad staan files met een kwartier of meer vertraging op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Naarden en Eembrugge 20 minuten. A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Den Horen en Zoeterwoude 20 minuten. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Zoeterwoude een half uur. Op de A8 Amsterdam richting Zaandam tussen knooppunt Knoemplein en Westzaan 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Badhoevedorp en knooppunt Velsen 20 minuten.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 En ik hoop dat mijn vrienden wel luisteren. Speciale groeten aan Toetje, Imka en natuurlijk Ronald. En ik wens jullie allemaal het allerbeste. Ja, en het is eh, tenslotte rekening gauw kerst. Dus we starten twee tweede uur ook weer met een kerstplaatje. Maar deze kon ik ook niet. again. Choirs will be singing Silent Night. Oh, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not by Christmas, then by New Year's night and relations, send salutations. Sure as a star shine above. Oh, but it's Christmas. Yeah, it's Christmas, my dear. The time of year to spend with the one. This Christmas and New Year's, we'll find you home. There'll be no more sorrow. 17 december, aanvang om 8 uur s avonds... de historische digitale fototentoonstelling van Zandvoort aan Zee op een groot scherm... met dit keer Zandvoort door de toverlantaren gezien. De commentaar is van Ton Drommel, de techniek en de bewerking van Bert van Beek. De fototentoonstelling is alleen toegankelijk met een entreebewijs van 5 euro per persoon... en dat is inclusief twee consumpties geldig op de avond van de voorstelling. Kaarten verkrijgbaar bij Marcel Meijer via telefoonnummer 06 138 37 000 of via info at De zagen is geopend om 7 uur en de locatie is Hotel Faber, Kostverlorenstraat nummer 15. Telefoonnummer 023 5712 825. It's your happiness that matters most of all. But if he ever breaks your heart, it's a teardrop ever starts. felicidad. Te deseo lo más bueno a los dos. Pero si te hace llorar, a mí me puede hablar y estaré contigo cuando triste. every teardrop that you cry. And if he ever only you blue, just remember I love you and I'll be there before the next teardrop Ja, gisteravond was ik met mevrouw op een eh, dansavond. En ik was zo dronken.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 Kom de 26e langs voor een warme kop soep. Voor de kinderen is er een spannende excursie met de boswachter op 28 december. Op 30 december komt er een poppentheater langs en wordt de kinderen als dier gesminkt. Lees meer over deze en andere kerstactiviteiten op www.waterleidingnet.nl-abd. Iedereen is van harte welkom tijdens deze kerstvakantie. Tomorrow's a new day for everyone was your heart Kerstconcert Jeugdstrijkorkest Divertimento. 18 december aanvang om 3 uur middags. Het jeugdorkest Divertimento en koor verzorgde de kerstconcert van de Concertreeks op zondag 18 december in de protestantse kerk in Zandvoort aan Zee. Een half uur voor aanvang van de concerten is de kerk geopend. De kosten zijn 5 euro. Locatie, protestantse kerk, poststraat nummer 1. En de website is www.kerk zandvoort.nl En to Z. There is no question. ZFM. Now the party's over.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 ZFM. Westkust weerbericht. Het bleef vandaag droog, met naast wolkenvelden ook af en toe de zon. Maar eerst kwam nog nevel en mist voor. De wind waaide uit het zuidoosten en was matig over het land en vrij krachtig aan zee. En de temperatuur steeg maar omstreeks 7 graden. Vanavond en de komende nacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en opklaringen. Het blijft droog en bij de matige zuidoostenwind daalt de temperatuur naar een graad of 2. Morgen zijn er ook wolkenvelden, maar zo nu en dan komt ook de zon tevoorschijn. De zuidoostenwind neemt af naar zwak en de temperatuur stijgt naar ongeveer 6 graden. In het weekend blijft het ook droog met vrij veel bewolking. Maar ook soms was zon. De wind wordt noordwest en is overwegend zwak. En de temperatuur stijgt zaterdag naar 7 en zondag naar maximaal 8 graden.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 Noteer het maar vast in de agenda. Max Verstappen komt volgend jaar opnieuw in actie... tijdens de familieracedagen Driven bij Max Verstappen op het circuitpark Zandvoort. Afgelopen jaar gaf hij diverse demonstraties voor zijn fans. Het was een initiatief van Jumbo Supermarkten... die hem al een aantal jaren sponsort. In 2017 zou Jumbo, Jumbo weer de hoofdsponsor zijn van dit evenement... dat in de eerste editie bijna 100.000 bezoekers naar het Zandvoortse racepiste trok. De familie dagen Drive bij Mark Verstappen staan in 2017 gepland voor 19, 20 en 21 mei. Uiteraard zullen Mark Verstappen, zijn vader Jos en andere Nederlandse racecorriveeën aanwezig zijn tijdens dit evenement. Om de 10.000 fans te vermaken met diverse demonstraties en handtekeningen it could be. Seems everybody's bugging me. it met Up. En mijn vrouw zegt dat ik heel erg goed kan koken. Zelfs de rookmelders juicht mij toe. She'll be strong, struggle hard. Zondagmiddag is Theo Wijnen voor een vol theater de krocht geëerd en in de bloemetjes gezet. Wijnen, die binnenkort 85 jaar en heeft besloten om het wat rustiger aan te gaan doen. Een viertal koren waarvoor de pianist gespeeld heeft... tijdens de repetities en de uitvoeringen... waren gekomen om hem te eren met een verrassingsconcert. Wijnen was voorkomen verrast toen hij de zaal een knusse theater binnenkwam... en met een vrolijk en uit de borst gezongen langs al heel leven werd verwelkomd. Het concert met het Zandvoort Mannenkoor het Zandvoort Vrouwenkoor... het gemengde Agatha Kerkkoor en Musical In... werd geladeerd met het optreden van musici Wanda Poots en Josien Butter... of dwarsfluit en emeritus pastoor Dick Duivers op viool. Zelfs nam de grootmeester op verzoek bij een aantal nummers plaats achter de vleugel...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 Op 4 september 2016 is het 15e seizoen van de concertreek Jazz in Zandvoort van start gegaan... in Theater de Krocht, Grote Krocht nummer 41. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van geweldige jazzmuziek. Organisator voor deze concerten is de Hanemse bassist Erik Timmermans...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 In de voormiddag een strandwandeling... en dan tussen half drie en half vijf genieten van jazzmuziek. Een betere besteding van de zondag kunnen wij ons nauwelijks voorstellen... De jazzconcerten in Theater de Krocht zijn inmiddels een begrip geworden in de Nederlandse jazzscene. De muzici komen maar al te graag optreden in de prachtige theaterzaal die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangkaarten bedragen 15 euro per concert. De website is www.jazzinzandvoort.nl. Het is Theater de Krocht, Grote Krocht, nummer 41. stole your love, my heart would beat no more. For you're the one my heart is always longing for. Though I don't know the reason why my dreams don't turn out right, still I'll keep listening tweede uur zit er ook al zo wat op. We hebben nog een paar minuutjes. En dan ga ik af sluiten met de Pretenders. Him to her. En ik wens u allen een heel prettige avond nog. En graag tot morgen. Let me inside you, into your room. I've heard it's lined with the things you don't show. En met morgen bedoel ik Zandvoort draait door om vijf uur. En dan hebben we een gast uit het, van het Wapen van Zandvoort. I've been your lover from the womb to the tomb. I dress as your daughter when the moon becomes round. You be my mother when everything's gone. en stuur u allemaal fijn.